Drie uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. Scholieren staken opnieuw voor het klimaat. In Amsterdam lopen ze in de mars van het Dam naar het Museumplein... waar een lawaai-protest wordt gehouden. De scholieren hebben geen vertrouwen in dat de doelstellingen van het kabinet... voor het beperken van CO2 worden gehaald. Vorige maand was er ook een staking van scholieren, toen in Den Haag. Daar kwamen ongeveer 10.000 deelnemers op af. De demonstratie van vandaag is een stuk minder druk bezocht. Intertoy's sluit nog eens 70 winkels. Na het faillissement vorige maand werd de speelgoedketen overgenomen door een Portugees investeerder. Die maakte eerder al bekend dat er 91 Intertoy's zaken dichtgaan. Daar komen nu dus nog 70 bij. Dat betekent dat er 120 Intertoys winkels open blijven. Mogelijk nemen franchise-nemers nog enkele zaken over, maar de kans lijkt niet heel groot. Ongeveer de helft van de medewerkers, zo'n 1000 tot 1500 mensen, kan bij Intertoys blijven werken. In Groot-Brittannië wordt een veteraan van de Britse strijdkrachten vervolgd voor moord. Hij zou in 1972 in Noord-Ierland twee mensen hebben gedood... die meeliepen in een demonstratie voor burgerrechten. De oud-militair wordt ook verdacht van vier pogingen tot moord. In totaal kwamen op 30 januari 1972 13 mensen om het leven. De gebeurtenissen staan bekend als Bloody Sunday. Er liepen ook onderzoeken tegen andere militairen... maar tegen hen werd niet genoeg bewijs gevonden. Shell-topman van Ben van Beurden heeft vorig jaar twee keer zoveel verdiend als in 2017. In het jaarverslag staat dat hij ruim 20 miljoen euro aan salaris, bonus en aandelen kreeg. Een jaar eerder was dat nog geen 9 miljoen. Van Beurden is sinds 2014 topman bij Shell. Vanaf dit jaar is zijn bonus gekoppeld aan het halen van de klimaatdoelstellingen die Shell zich heeft gesteld. Het weer. In de loop van de middag en avond eh, wordt het vanuit het westen droger en klaart het op. De westelijke wind waait vrij krachtig tot aan zee stormachtig. Het wordt 8 tot 12 graden. Ook morgen en in het weekend regen en een stevige wind. Zondagmiddag breekt de zon vaker door. Na het weekend meer zon, minder wind en hogere temperaturen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de ANWB. Windstoten hinderen het verkeer in Noord-Holland. De dijk enkhuizen Ledenstad is daarom afgesloten voor vrachtwagens en auto's met aanhanger... Eerder vandaag kantelde er een vrachtwagen op de N244 Alkmaar-Edam.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 We hebben de Elvis single natuurlijk, geschreven door Lieber en Stoller. En we hebben de favoriete LP van de week. En dat is Cat Stevens met The Teaser en The Firecat. Uh, eerst maar eh, de Stray Cats en de OJ's. Veel plezier, het komende uur. Love Train van de OJ, zoals hij maar op tijd rijdt in ieder geval. Um, gecomponeerd door Gamble en Huff. En het kwam uit 1973. En we begonnen met de Stray Cats uit 1981 met Rock This Town. Dus derde nummer, rustig aan. Here is Roy Orbison. Good night. My lovely woman child, I found you out running wild with someone new. You've been untrue. and everybody knows we're through. But I can't say goodbye. heel echte zangers in de popwereld. En eh, dit was er een van Roy Orbison met Goodnight uit 1965. Eh, het volgende nummer komt ook uit dat jaar... en werd geschreven door Holland Dozier en Holland. In het, eerste uur, in het eerste uur hadden we Nothing But A Heartache. Nu krijgen we Nothing But Heartaches. Hier zijn de Supremes. Nothing But Heartaches, The Supremes eh, van, ehm, het, eh, van het jaar 1965. Um, ehm, wat gaan we doen? We gaan naar de jaren 80. We gaan luisteren naar de Stranglers.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 Golden brown, fine temptress through the ages she's heading west from far away, stays for a day, never a frown. Stranglers hadden met hun singles en LP's weinig hitpotentie... maar deze haalden het dus gewoon wel. Golden Brown van The Stranglers. We zijn toe aan een eh, single van Elvis Presley... en die komt uit de film Fun in Acapulco uit 63... en kant A en B werden geschreven door Lieber en Starr. Bossa Over Baby en Witchcraft. Hier is Elvis Presley. said, Take it easy, baby. I worked all day and my feet feel just like lead. You got my shirt tails flying all over the place and the sweat popping out of my head. She said, Hey, bossin' over, baby, keep on working, for this ain't no time to quit. She said, Go bossin' over, baby, keep on dancing. I'm about to have myself a fit. Bossin' over, bossing over. I said, hey, little mama, let's sit down and have a drink and dig the band. She said, drink, drink, drink, oh, fiddle-de-dink, I can dance with a drink in my hand. She said, hey, bossa nova, baby, keep on working, for this ain't no time to drink. She said, go, bossa nova, baby, keep on dancing, cause I ain't got time to think. Bossa nova. on, baby, it's hot in here and it's oh so cool outside. If you lend me a dollar, I can buy some gas and we can go for a little ride. She said, hey, bossa nova, baby, keep on working for I ain't got time for that. She said, go, bossa nova, baby, keep on dancing or I'll find myself another cat. Bossa nova, bossa nova. Bossa Nova. stop it now. You know I can't take it, please stop it now. My head is spinning a spell on me echte liefhebber die heeft de gitaar van uh, uh, Duane al lang herkend natuurlijk. Eh, dit was The eh, Art of Noise samen met and Eddy en Peter Gunn. En die Art of Noise die heeft wat met bekende artiesten. Want die hadden ook nog een hit gehad met Tom Jones. Kiss. Die gaan we vast nog wel een keer draaien. Ik heb een kat en die noem ik hond. En die ga ik nu uitlaten. Walking my cat named dog. It is Norma Toniga. In tegenstelling tot Julianne Werding valt eh, Norma Tsuniga wel in de categorie One Hit Wonders. Maar het is dan wel weer een hele fijne hoor. Walking My Cat Named Dog. In het eerste uur hadden we A Message to Mary. En dat was voor de Everlys. En nu hebben we A Message to Martha. En de bijtitel is Kentucky Bluebird. Hier is Adam Faith. for New Orleans, Kentucky Blue. has gone, and changed her name. It's a year since she was here, Kentucky Blue. the train pulled out down the track. Mother promised she'd soon, soon be coming back. keep blue geschreven door Hal David en Burt Bacharach. Dit was Take a Message to Martha, of, ofwel Kentucky Bluebird door Adam Faith. We gaan luisteren nu naar Van Morrison van zijn album Moondance. Draaien we de titelsong. Well, it's a marvelous night for a moon dance With the stars up above in your eyes and turbulent night to make romance neath the cover of October skies. Yet all the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow. Yet I'm trying to please to the calling of your heartstrings that play soft and low. Yet all the night's magic seem to whisper and hush. Yet all the songs to shine in your blush. Can I just have one more morning dance with you, oh, my love? Can I just make some more romance with you, oh, my love? Well, I wanna make love to you tonight. I can't wait till the morning has come. And I know now the time is just right. And straight into my arms you will run. And when you come, my heart will be waiting to make sure that you're never alone. There and then all my dreams will come true, dear. There and then I will make you my own. And every time I touch you, you just tremble inside. Then I know. To shine in your place. titelsong van het album Moondance en dat was Van Morrison. En dan zijn we toe aan de favoriete LP van deze week. En dat is eh, van deze week, is dat de Teaser and the Firecat van Cat Stevens uit 1971. Eh, we gaan er maar drie draaien, maar eigenlijk zou je dat hele album moeten draaien. Het is fenomenaal. We gaan zo meteen eh, alles achter elkaar draaien en dan hoor je later welke er gespeeld zijn. Veel plezier. Can I tell you that I love you? I love you. But I can't think of right words to say. I long to tell you that I'm always thinking of you. I'm always thinking of you. But my words just blow away lonely. It always ends up to one thing, honey, and I can't think of right words to say. I'm always walking with you. But I look and you're not there. And whoever I'm with, I'm always, always talking to you. I'm always talking to you. And I'm sad that you can hear. Sad that you can. It always ends up to one when I look and you're not there. it round you like sea around the shore. Each night and day I pray and hope that I might find you, and hope that I might find you, because hearts can do no more. Do. It always ends up to one thing, honey, still I need. Dat waren drie nummers van het album The Teaser and the Firecat van Cat Stevens uit 1971. We begonnen met Bitter Blue en daarna hoorde je Ruby Love en tenslotte How Can I Tell You. En dan hebben we Morning Has Broken nog maar even niet gewoon gedraaid. We gaan nu luisteren naar de Little River Band. Hier is Help It's On Its Way. 1977 de Little River Band en Help is on its way. En hoe kwam de groep aan de naam de Little River Band? Wel nu, <laughs> dankzij een verkeersbord. Dat zagen ze en dat verwees naar het dorpje Little River... vlakbij de stad Geelong. Dan weet je dat ook weer in ieder geval. Eh, we gaan afsluiten met het nummer van de Tremolo's... en dat is Call Me Number One. Ja, dit was Call Me Number One. En dat sluit mooi aan op de eerste plaat die Hans gaat draaien. Want die eh, plaat die hij gaat draaien staat nummer 1 bij de, bookmakers. Eh, bij de boekmakers. En dat is natuurlijk Duncan Lawrence, onze Nederlandse inzending... voor het eh, Eurovisie Songfestival. Arcade, daar gaat hij mee beginnen. Nou, dat wordt geweldig, sowieso. Uh, fijn, uh, fijne twee uur met Hans in ieder geval. En wij zijn er volgende week weer. Want zo werkt dat gewoon. Volgende week zijn we er weer met een nieuw programma.